Er wordt nog, wordt nog ook vandaag flink gevochten. Verslaggever Sander van Hoorn is in Tel Aviv. Hij zegt dat er vanuit Gaza nog steeds Hamas-strijders Israël binnendringen. Mensen kijken toch over hun schouder... want zijn natuurlijk uit het verleden die periodes gewend van zelfmoordaanslagen... en zijn heel erg bang dat die weer eh, terug gaat komen... Dus het zorgt voor eh, onrust en voor het leger voor een eh, onzekere situatie. Want eh, daar wordt dus nog steeds gevochten. Demissionair premier Rutte zegt dat Joodse gebouwen in Nederland de komende tijd extra worden beveiligd. We moeten ons klaarmaken voor klimaatnachtmerries, dat zegt het KNMI. Als we zo doorgaan met het uitstoten van CO2 wordt het een stuk heter en droger in ons land. Dan hebben we eind deze eeuw zomers met mogelijk 30 tropische dagen. En nu zijn dat er gemiddeld 5. Toch is er ook een sprankje hoop. Sinds het verdrag van Parijs in 2015 zie je toch dat die omslag naar eh, bijvoorbeeld hernieuwbare energie. Alle zonnepanelen die we allemaal op onze daken hebben liggen. De windmolens die we gebouwd hebben. Ehm, een, een, stukje verminderd energiegebruik. Dat dat toch al wat vruchten begint af te werpen. Het gaat niet snel genoeg naar beneden. Maar we zien wel iets van een omslag plaatsvinden. Het moet alleen wel veel sneller. Anders wordt het in ons land een stuk minder leefbaar dan nu. En bierbrouwers zijn boos over het plan om extra belasting op speciaal bier te heffen. Hoe hoger het alcoholpercentage, hoe meer accijns is het idee. De brouwers zijn een petitie gestart omdat ze het oneerlijk vinden. Na de coronaperiode hebben ze nog steeds schulden... en door de inflatie is het al veel duurder geworden om bier te maken, zeggen ze. Als het allemaal doorgaat, is de belasting op bier straks 360 hoger dan in Duitsland, zeggen de brouwers. Maar deze liefhebbers in de kroeg zullen er niet minder om gaan drinken. De speciaal biertjes zijn gewoon lekkerder. Ik ben verwend geraakt in de loop der jaren. En gewoon bier drink ik bijna niet meer, dus speciaal bier. Ik denk dat het vooral bedoeld is eh, om, om de jeugd minder aan de alcohol te krijgen... en de jeugd drinkt geen speciaal bier. Het weer behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. 18 tot 22 graden. In het zuiden is er behoorlijk wat zon. In de rest van het land vooral grijs, maar wel bijna overal droog.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 Ah. damn tight Just like in my dreams Your eyes Girl, they got me hypnotized this girl. I got a question. Tell me am I dreaming or is this reality? Every time I close my eyes, you're there. Can you imagine how it feels to see the one you always dreamed of?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 Israël heeft een volledige blokkade van de Gazastrook aangekondigd. Dat betekent dat de elektriciteit wordt afgesloten... en dat Israël geen voedsel en brandstof meer toelaat. Door de opwarming van de aarde worden de zomers in Nederland droger... zegt het KNMI in een nieuw rapport. De winters worden natter en er gaan zwaardere buien vallen, is de verwachting. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar Claudia Goldin... De Amerikaanse historicus krijgt de prijs voor haar onderzoek naar economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het weer.